Moutgeurs met het NOS Journaal. In Zuid-Afrika activiste Winnie Mandela overleden. Ze was jarenlang getrouwd met Nelson Mandela, het boegbeeld van de strijd tegen apartheid. Toen Nelson in 1964 werd veroordeeld tot levenslang... zette Winnie de strijd buiten de gevangenis voort. Winnie Mandela was al een tijdje ziek. Ze was 81 jaar. In Egypte zijn de verkiezingen met grote overmacht gewonnen door zittend-president Sisi. Hij kreeg volgens de kiescommissie ongeveer 97% van de stemmen, net zoveel als vier jaar geleden. Dat Sisi weer zou winnen stond wel vast omdat alle serieuze uitdagers waren afgehaakt. De enige tegenkandidaat kreeg 3% van de stemmen. De opkomst was met 41 een stuk lager dan vier jaar geleden. Dat zou komen door ontevredenheid onder de Egyptische bevolking. Zorgverzekeraar Menses heeft een prestatiecontract afgesloten met tien ziekenhuizen. Tot dit jaar kreeg een ziekenhuis voor elke mislukte dotterbehandeling en bypassoperatie die opnieuw moest worden uitgevoerd een tweede keer betaald. Nu krijgen ziekenhuizen die beter presteren dan verwacht meer betaald. Andersom gaat er minder geld naar ziekenhuizen met minder goede resultaten. De politie zoekt een man die eind januari op de Ruisdelkade in Amsterdam meermalen in de lucht heeft geschoten. Op de lokale zender AT5 zijn camerabeelden vrijgegeven waarop die te zien is. De politie zegt dat hij, dat hij zo in de lucht geschoten kogel levensgevaarlijk is omdat hij ook weer naar beneden komt. Het is mogelijk dat iemand alsnog wordt geraakt. De Amsterdamse politie vraagt eventuele getuigen om zich te melden. Het weer bewolkt en regenachtig bij een graad of 12. Ook vanavond en vannacht buien. Het koelt af naar zo'n 9 graden. Morgen eerst droog, later opnieuw buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is grotendeels gedaan met de drukte op de weg. Alleen op de A1 Apeldoorn naar Amsterdam zie je nog wat remlichten.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 Bad girls gon' swalla la la. Bust down on my wrist and it, bitch. My pinky rain bigger than this. Uh, matter how Beverly Hills. Ay, ay, dollar got too many girls. Ay. Met her out in Beverly Hills. All she wears red bottom heels. When she back it up, put it on the top. Ay. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne. shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla la la. Drink.